Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Mona Keizer is de premierskandidaat voor de Boer-Burgerbeweging. Caroline van der Plas had al gezegd dat ze zelf geen premier wil worden... als de BBB de grootste wordt bij de verkiezingen. Het wordt dus Mona Keizer. En het was moeilijk geheim houden, zei Van der Plas. Sommige mensen hadden het op de bingo-kaart al ingevuld. Maar er gingen ook andere namen rond. Boer Harms, ehm, Jomanda. Eh, heel allemaal voorbij zien komen. Maar wij zijn echt ontzettend blij en trots eh, dat Mona en voor ons de Kamer in wil. Want Mona is de, ook de nummer twee op de lijst. En de Kamer in wil. Ehm, maar ook, mocht BBB in een coalitie komen ook bereid is om minister-president te worden. Keizer zat eerst bij het CDA. Ook politici van de PVV en JA21 zijn overgestapt naar de BBB. De Tweede Kamerverkiezingen zijn eind november. De meeste gemeentes gaan gewoon door met het opvangen van derde landers. Dat zijn mensen die in Oekraïne woonden toen de oorlog uitbrak, maar daar eigenlijk niet geboren zijn. De regeling loopt maandag af en vanaf dan hebben ze volgens het kabinet geen recht meer op opvang. En dus zouden ze op straat kunnen belanden. Maar volgens persbureau ANP laten veel gemeentes het niet zo ver komen. In Frankrijk gaat vanaf vandaag de nieuwe pensioenwet in. Fransen kunnen straks vanaf hun 64ste pas met pensioen en dat was 62. Er werd maandenlang geprotesteerd door miljoenen boze Fransen. Volgens correspondent Eline Huisman hebben ze zich er nu waar bij neergelegd. Er zijn enorme protesten geweest. Er is veel gestreden in het parlement. Er zijn moties van wantrouwen ingediend tegen de regering om dit onderwerp. Ja, men ziet dat, eh, dat die stappen allemaal zijn doorlopen. En de volgende zorg voor Fransen is, uh, is toenemende inflatie. Ja, dus komt er volgende maand een landelijke protestdag om te pleiten voor loonsverhogingen.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 In Noord-Holland staat al een file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevarensveen is de vertraging een kwartier. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Hemhavens 10 minuten tijdverlies. En op de N232 Amstelveen-Haarlem voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 10 minuten.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 Op de kandidatenlijst van de BBB voor de Tweede Kamerverkiezingen in november... staan behalve Caroline van der Plas en Mona Keizer... enkele Kamerleden die per direct overstappen van andere partijen. Het zijn één PVV'er en twee Kamerleden van JA21. De schulden van koopjesketen Big Bazaar zijn opgelopen tot richting de 30 miljoen euro... bevestigen twee schuldeisers aan de NOS. Vanmiddag bepaalt de rechter of de keten vier maanden de tijd krijgt om betalingsproblemen op te lossen. De NS Publieksprijs wordt komend najaar weer uitgereikt. Vorig jaar werd de uitreiking afgelast omdat er was gefraudeerd. E-mailadressen van Tweede Kamerleden werden gebruikt om te stemmen op het boek van Thierry Baudet. Het weer. Vanavond verdwijnen de laatste buien. Vannacht kans op nevel of mist. Morgen in de loop van de dag zonnig met stapelwolken en een enkele bui.